Christian Bonenbakker met het identificeert. Het zijn een Duitse vrouw van 51 en een Duitse man van 65. Ze kwamen om het leven toen ze gistermiddag bij een café werden geschept door een kampeerbusje. De politie heeft bevestigd dat de bestuurder een man van 48 uit Münster was... die zichzelf even later in zijn wagen heeft doodgeschoten. Zijn motief is nog onduidelijk, maar gisteren werd al gezegd dat er geen aanwijzingen voor terrorisme zijn. Van de 20 mensen die gewond raakten zijn er nog enkele in levensgevaar. De Braziliaanse oud-president Lula zit in de gevangenis. Hij is vanuit Sao Paulo overgebracht naar Curitiba... waar hij een celstraf van 12 jaar moet uitzitten. Gisteravond gaf Lula zich over aan de politie. Dat wilde hij eerder op de dag al doen... maar zijn aanhangers hielden hem toen tegen. De 72-jarige Lula is veroordeeld voor corruptie. Hij vecht dat nog aan, maar het Hoge Rechtshof heeft bepaald... dat hij zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. De laatste dagen zat Lula in een vakbondsgebouw waar zich duizenden aanhangers hadden verzameld. Ze willen dat hij in oktober opnieuw tot president wordt gekozen. In opiniepeilingen gaat Lula aan kop. In Canada is binnen een etmaal 2 miljoen euro ingezameld voor het verongelukte jeugdijshockeyteam. Tienduizenden mensen hebben geld gedoneerd aan de getroffen families. De ijshockeyers waren op weg naar een wedstrijd toen de bus waarin ze zaten op een vrachtwagen botste. Vijftien inzittenden kwamen om het leven, onder wie de coach en de aanvoerder van de ploeg. De meeste slachtoffers waren tussen de 16 en 21 jaar oud. 14 mensen raakten gewond, sommigen verkeren in kritieke toestand. Het weer, het is een vrij heldere nacht met minima van 9 tot 11 graden. Daarna opnieuw een mooie lentedag. Het wordt 18 tot 22 graden, alleen in het westen is er wat meer bewolking.